Otis Redding, uh, Try a Little is. Ja, zo, zo, moeilijk is het toch niet? Wees een beetje aardig uh, voor elkaar. Goedenavond, uh, eh, net 11 uur geweest, eh, de late avond, 19 januari. En we gaan het laatste uur van jouw dag, van onze dag, vullen met relaxte muziek en een mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Welke dat zijn, dat verklap ik later. Ehm, mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent, goed dat je luistert. we beginnen met de Spice Girls, met Too Much. Veel plezier met de late avond. De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tijdens corona kruiste afscheid het pad van Joyce van Zwet. De polderij werd opengesteld als uitvaartlocatie. Een bijzondere en soms uitdagende keuze. In een gesprek wat volgt straks eh, vertelt Joyce over het vinden van de juiste positie en over hoe zij met zorg en aandacht een waardevolle bijdrage mag leveren aan een van de meest betekenisvolle momenten in het leven. Maar eerst Cowboys Junkies met Sweet Jane. Bijzonder afscheid. Daarover praat ik met Joyce van Zwet van de Polderij en wij in Maasluis. Joyce, fijn dat je er bent. Dankjewel. Uh, Joyce, we gaan het niet hebben over eh, degene van wie wij afscheid nemen, maar we gaan het hebben over de vorm en de locatie van een uitvaart. Eh, maar eerst even bij het begin beginnen. jij bent van de Polderij en wij. Ja. Wat is dat ook alweer precies? Ja, de polderij is een duurzame vergaderlocatie in Maasluis. Uh, we zijn nu bijna acht jaar open en eh, we zijn er voor groepen en altijd met een besloten karakter. Eh, dat varieert van vergaderingen tot bruiloften tot inderdaad een uitvaart. wij daarentegen, dat is onze horecalocatie. En wij spel je wel apart, W-E, lange e. Ja, klopt. Nou, dat wil ik meteen ook even weten dan. <laughs> wij refereert eigenlijk naar drie dingen. Het is het weiland naast onze boerderij, waar de polderij in zit. Ehm, het refereert naar wij als in samen. En het refereert naar kaas. Want als je kaas maakt, hou je wij over. En wij zijn ooit onze droom begonnen met eh, ja, onze gezamenlijke liefde voor kaas. Dus eh, zodoende eh, die naam op die manier geschreven. Dus mooi gevonden. mooi gevonden. Wij is wat meer echt vandaar ook het samen idee op het betrekken van de lokale gemeenschap. dus er is een zelfoogsttuin met 100 oogstgenoten. Eh, er is een voedselbos eh, waar vrijwilligers in werken, maar waar mensen straks ook eh, ja, kunnen proeven, ruiken, ervaren. er is een horecalocatie. Ik hoor het al, die diepere gedachten, daar zit het wel goed mee. en dat samen. Eén ding nog wat ik wil uitlichten. Het groot verschil tussen wij en de polderij. Wij is voor iedereen. Dus daar kan iedereen altijd naartoe. Dus gewoon open toegankelijk. Polderij is altijd besloten. Dus inderdaad een besloten feest. Of Zoals bijvoorbeeld een uitvaart. Want daar wil ik het nu ook even over hebben. Ja. Eh, hoe zit dat? Je kunt dus daar ook een uitvaart hebben. Klopt, ja. ja we zijn eh, nu vijf jaar uitvaartlocatie. Dus dat is al best wel een tijd. We zijn begonnen in coronatijd ermee. Toen kregen we een keer een aanvraag van iemand. En toen dachten we, oh, dat lijkt ons eigenlijk wel heel erg mooi. Eh, het was super kleinschalig toen natuurlijk, want het mocht allemaal eh, alleen maar heel kleinschalig. Nou, dat was ook voor ons een hele bijzondere ervaring om aan ja, zo'n belangrijk moment in het leven van mensen een bijdrage te kunnen leveren. En het is bij ons heel beperkt, want het is best wel lastig om jezelf als uitvaartlocatie te profileren. De meeste mensen denken bij een uitvaart al snel aan een rouwcentrum eh, of een crematorium, een begraafplaats. Maar we zien wel dat er steeds meer een behoefte ontstaat naar een meer informeel afscheid. En eh, ja, dan komen ze bij ons terecht. Gaat het dan ook om mensen die bijvoorbeeld een, eh, een ruw houten kist willen of juist iets alternatiefs, wat eh, ja, karton, ik noem maar wat, of kruiden, kruidenboeketje op de kist? Gaat het ook nou, daarom? leuk dat je dat zegt. Ja, nou, die gedachte kwam het eerste bij mij op. Ja, dat is wel echt onze USP, zeg maar, als uitvaartlocatie. Eh, wij vinden de duurzaamheid ook daarin heel belangrijk. Dus we hadden een paar weken geleden een afscheid en dat was inderdaad een, eh, een houten kist, eh, ja, helemaal onbewerkt. Ehm, dus ook daar zijn we bezig met ja, hoe kunnen we nu ja, bijdragen aan, aan ons planeet. Welke mensen komen bij jullie uh, aankloppen om zo'n uitvaart te krijgen? Ja, meestal mensen die in een andere omstandigheid een keer bij ons geweest zijn. Dus of met een bruiloft of met een vergadering ja, dus eh, vaak op die manier. En ook wel mensen die gewoon zoeken van ik wil iets anders. En dan gaan ze prikken, eh, kijken wat er in de buurt zit. En dan bellen ze ons. Ja, toevallig doen we dat. Mooi. En wat hoor je terug na afloop? Ja, enorm veel dankbaarheid. En dat is ook echt waar we het voor doen. Dus dat je echt eh, ja, voor die mensen, dat je die totaal ontzorgt. Zodat ze gewoon samen kunnen zijn en zich op elkaar kunnen concentreren. En dat wij ja, in alle mogelijke manieren meedenken. En dat varieert van eh, ja, onthouden wat voor kopje koffie iemand drinkt. Tot eh, zorgen dat de bloemen op het juiste moment op de juiste plek zijn. Eh, ja, gewoon echt ontzorgen. Klinkt heel mooi. Ehm, ja, toch even de Nederlandse vraag. Is het dan duurder dan normaal gesproken? Ik denk dat het wel meevalt. Um, het is natuurlijk wel bij ons altijd. Het is duurder dan een restaurant, bijvoorbeeld. Je ziet ook wel dat er eh, mensen kiezen voor een afscheid in een restaurant. Een restaurant is eh, ja, zeven dagen per week open. En heeft vaak een apart zaaltje waar je dan terecht kan. Wij gaan wel echt speciaal open voor, eh, voor de uitvaart, voor het afscheid. Ehm, dus dat maakt dat het altijd besloten is en dat we dus ook wel duurder zijn. Het klinkt wel veel mooier dan een zaaltje. Ja, nou ja, dat, dat klopt. Ja, dat, dat vinden we ook echt heel belangrijk. Tot slot, even het informatieadres. Wat is dat? Als mensen informatie hierover willen. Dat is depolderij.nl depolderij.nl. En eh, je schrijft het zoals je het zegt, makkelijk. Ja. Dankjewel. Dankjewel Joyce van Zwet van de Polderij en wij, Imma Sluis, voor je bijdrage en je verhaal over het bijzondere afscheid. sa façon de nous appeler ses gosses. On voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, l'oreille souriait et d'un seul coup, sont nos problèmes disparaissaient quand elle nous embrassait. C'était bien chez Lorette quand on faisait la fête. Elle venait vers nous, Lorette C'était bien, c'était chouette. elle payait pour nous Et plus encore, afin qu'on soit tranquille, dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles, et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup. Si par hasard on avait l'âme en peine, Lorette seule savait nous consoler. Elle nous parlait et l'on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Laurette. On y retournera L'oublier, Ce sera bien, ce sera chouette, et on reparlera des histoires du passé chez Lorette. Ce sera bien, ce sera chouette. Les histoires du passé. Chez muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. She never mentions the word addiction in certain company. Yes, she tell you she's an orphan. after you meet her family. She keeps a lock of hair in her pocket wears a cross around her neck. Yes, the hair is from a little boy, and the cross. En daarvoor het Franstalige Chez Lorette van eh, Michel Delperche. Speciaal voor jou hier in, in eh, de late avond. Zometeen de column van Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Hij is er weer. De column is getiteld Terugkijkend de sneeuw en ijs. En dat alles naar Towns van Zand met If I Needed You. I showed her how to lay her lily hand in mine. Loop and Lil agree she's a sight to see, a treasure for. if I needed you, would you come? Would you come to me and ease my pain? If you needed me, I would come to you. I would swim the seas for to ease your pain. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. dag ook. Dagenlang zochten ze dus al heel vroeg kinderen in de straat met sneeuw in de weer. <clears throat> Her en der de mooiste, de grootste sneeuwpoppen. Sleetje rijden waar dat kon. En de stoep niet al vroeg schoongeveegd was. Ja, ja. Mij viel ook op hoeveel mensen elkaar met meer dan een blik of een kort knikje begroeten. Eh, ook op een gegeven moment waren we een hele grote sneeuwbal aan het rollen. En de aanspraak die je dan hebt, het is dus hartverwarmend. Ik zag ook mensen die op pad gingen voor andere mensen die slechter been zijn. mooie dingen. Aan de andere kant is natuurlijk de chaos. Ja, chaos. Er zijn best wel veel mensen met een schrik vrijgekomen. Een collega ook die zei: Ik stond achterstevoren op de snelweg. Zo. Er zijn ook mensen die echt hard gevallen zijn of gebotst. Dat is niet niks. De strooi- en de veegploegen, ook die van de gemeente, die hebben keihard gewerkt. Echt een intens gevecht, als ik het zo mag noemen. Het begaanbaar houden en maken van paden en wegen, terwijl er vanuit de lucht hard gewerkt werd om daar meer sneeuw en toe te voegen en vanuit de grond meer ijs aan toe te voegen. Ja, ze hebben knap werk geleverd. Ik ben wel heel benieuwd hoe lang het duurt voordat we dit weer zo weer gaan meemaken. Van Maastricht tot Den Helder it. It's die de wereld verrast. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist?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 And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man. We zijn wie we zijn van uh, Tilo. Prachtig nummer. Straks onze laatste gast hier in de studio, Marten Bosma. En eh, Tere Cox gaat in gesprek. Een multidisciplinaire maker die film, theater en audio met elkaar verweeft. Ja, hoe en wat en ja, waarom? Suzanne Vega eh, eerst <laughs> met Luca. the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. think you've seen me before met Marte Bosma. En wat ze allemaal doet, wie ze is, we gaan het horen. Marte is hier aan tafel, welkom. Hallo, ja, <laughs> hoi. Meteen maar even de vraag, wie is Marte Bosma? En dan heb ik het over je achtergrond, je studie, eh, misschien wat je drijft. Ja, nou, ik ben inmiddels 27 en ik, heb, ik kom uit Utrecht oorspronkelijk. En toen ben ik naar de kunstacademie in Rotterdam gegaan. En daar heb ik audiovisueel ontwerp, maar eigenlijk was dat toch gewoon film. <laughs> heb oh. ik gestudeerd. Wat en, is het eh, verschil, film of audio, audiovisueel ontwerp? Ja, dat was, vond ik denk ik een soort duurdere naam of misschien, maar ehm, uiteindelijk kwam het erop neer. Het was wel zo dat ik toch wel iets meer misschien ook wat vrijheid voelde in muziek of, eh, of ook gewoon alleen audio. Maar uiteindelijk ehm, studeerde je wel af met een film of ging je die richting op. Maar ik merkte eigenlijk al vrij snel dat in Bijvoorbeeld in coronatijd waren er veel theatergezelschappen die zochten naar film. Of dat er iets meer ruimte is inmiddels voor die eh, overlap tussen theater en film. Dus toen ben ik ook wat meer met theater uh, mee bezig gaan houden. En dat vond ik super leuk met allemaal theatermakers. En ook hoe film daarin een rol speelt. Dus daar ben ik ook wat, heb ik wat stappen in gezet. Eh, en bijvoorbeeld in Utrecht een voorstelling gemaakt. En dat ging eigenlijk ook ja, over polarisatie, over ja, dat was met, met echte mensen. Dus dat was niet met acteurs of die mensen. Ja, ze acteerden wel, maar ze acteerden hun eigen verhaal eigenlijk op het podium, wat heel leuk was. Ehm, dus dat ben ik gaan doen. En dan ook daarnaast nog steeds wel met documentaire film ook mee bezig gaan houden. En ik werk in een bioscoopje in Rotterdam, Cinerama. Oh, en wat doe je daar? <laughs> Popcorn scheppen. Oh, ja, ja, ja. ja, Nou, dat is vaak bij kunstenaars. Eh, van alle twee werelden iets. Eh, was dit eigenlijk wat de kleine Marten vroeger ook allemaal al wilde? Wat je nu doet? Nou, misschien, ja. Ik zat laatst te denken. Ik ben toen ik elf was, ging ik veel skateboarden en zo. En toen, toen is dat film eigenlijk begonnen. En ik heb ook nog wel eens gezegd toen ik klein was dat ik heel graag een, een atelier wilde. En nu ja, eh, zit ik in het atelier met Wies. Met Wies, arts. Ja, ja, ja, Dus dat is eh, ook hoe het project ook is ontstaan. Omdat, dus eigenlijk eh, is jouw leven over een gouden pad gegaan? <laughs> nou ja, soms wel met soort horten en stoten, denk ik natuurlijk wel. Met, in de kunstwereld heb je toch wel te maken met soms onzekerheid of zo. Of niet alles is heel stabiel, maar wel heel leuk en bijzonder. Je komt op allemaal plekken en ontmoet allemaal mensen. Dat en je kan iets produceren, iets maken wat jezelf na aan het hart ligt. Eh, waarom heb je eigenlijk gekozen voor eh, audio of, of, of, film, zoals je het net zei? Want eh, op de kunstacademie kan je natuurlijk van alles studeren. Ja, ik denk dat dat alle richtingen op kunnen gaan. Maar ik denk dus toch ook wel dat ik al wel veel bezig was met filmpjes maken toen ik jong was. En wat ik gewoon bijzonder vond aan film is als je een film bij de credits, weet je, als de film is afgelopen, zie je gewoon zoveel mensen die eraan meewerken en zoveel verschillende kunstvormen die samenkomen in één film. En dat vond ik er wel heel bijzonder aan. gewoon wat wij de aftiteling noemen, als de gewone leek, zou ik maar <laughs> zeggen. ja, dat is het gewoon, ja. Maar dat vind ik wel Dat dacht ik altijd van, hoe werkt dat nou precies? En dacht ik ook, nou, als het nou allemaal niks wordt met film, dan zijn er waarschijnlijk nog allemaal dingen in de film die ik misschien wel weer leuk <laughs> vind om te doen. Eh, zo'n soort van gevoel had ik. Je kan alle kanten nog ja, Ja, nou, dat had ik eigenlijk niet achtergezocht, maar hmm. mooi. Eh, waar ben je nou trots op als je zo terugkijkt wat je allemaal gedaan hebt? Of wat heb je eigenlijk allemaal gedaan? Ik denk wel, ik heb laatst heb ik net een film afgerond. En dat ging over revalidatie. En dat was best wel een gevoelig, of ja, een zwaar onderwerp ook wel. Was dat in opdracht? Nee, dat was ja, vanuit, dan was ik de regisseur, zeg maar. En dat was best uitdagend, want het was de eerste keer dat het met een wat groter team was. Dus ja, dan, ehm, en ook wel een iets groter budget, want daarvoor deed ik alles in mijn eentje. Eh, en dat was best wel ja, veel <laughs> groot iets. En toch uiteindelijk voelt het wel alsof er iets van mezelf achterblijft in die film. Of dat ik ook wel echt een verbinding aan ben gegaan met de mensen in de film. Eh, dat het ook een intimiteit in zich heeft. Wat ik heel belangrijk vind in film. Dat het niet alleen maar spektakel of eh, kan soms ook een beetje aanvoelen als stoer doen of zo met je camera. Merk ik soms hoe mensen naar film kijken. En dat is niet waar ik naar <laughs> op zoek ben, denk ik. Eh, fijn, ik wil je bedanken voor deze kennismaking. Je bent heel eerlijk geweest en open. Dank je wel daarvoor, Marten Bosma. En daarmee komen we aan het einde van deze late avondshow van maandag 19 januari. Morgenavond, dan zijn we er weer. Dezelfde tijd, dezelfde plaats, maar dan met eh, Bert de Wolf, die ook weer relaxte muziek heeft en eh, mooie onderwerpen uit de regio van, eh, van Zuid-Holland. Kijk eens op www.lateavond.nl of like ons en deel ons op Facebook. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. Goed dat je luisterde. Wel tussen voor straks. En ik ben er weer volgende week. Tot dan.